Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De regeerdoogpartner PVV willen een Fries theatergezelschap en een aantal muziekgezelschappen toch nog tegemoetkomen. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over de aangekondigde cultuurbezuiniging. De drie partijen willen dat het Friese theatergezelschap Triater blijft bestaan. Andere gezelschappen krijgen minder subsidie dan nu, maar wel meer dan in de eerste plannen was voorgesteld. Geldt voor verschillende regionale orkesten en symfonieën. Extra miljoenen worden niet gehaald uit de cultuurbegroting. Waar het geld wel vandaan komt is nog niet duidelijk. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 25 mensen gedood bij een aanslag. Er zijn tientallen gewonden. In de stad Maiduguri gooiden twee mannen op motoren bommen naar mensen in een biertuin. De aanslag wordt toegeschreven aan de radicaal-islamitische groep Boko Haram. Boko Haram wil dat moslims breken met de moderne samenleving. De groep heeft de laatste tijd al meer aanslagen gepleegd. In Marokko zijn duizenden mensen de straat op gegaan vanwege de hervormingsplannen van koning Mohammed. Zowel voor als tegenstanders van de plannen demonstreerden. De koning wil een deel van zijn macht afstaan aan een democratisch gekozen premier. Critici vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan en dat de premier niet genoeg macht krijgt. In Casablanca raakten twee tegenstanders van de hervormingen gewond toen ze werden bekogeld door voorstanders. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn rellen uitgebroken na de degradatie van voetbalclub River Plate. Zeker 15 politiemensen en een onbekend aantal relschoppers is gewond geraakt. Jongeren bekogelden de politie met stenen, staken auto's in brand en richtten vernielingen aan. River Plate degradeerde gisteravond voor het eerst in zijn 110-jarig bestaan uit de hoogste divisie in Argentinië. Het weer vrij helder en lokaal kans op mistbanken. Overdag zonnig en warm. wordt wordt smiddags 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten.